Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De politie is tevreden over het verloop van de NAVO-top in Den Haag. Inmiddels zijn alle 45 buitenlandse delegaties terug naar huis. Wel hebben activisten van Extinction Rebellion geprobeerd de A12 in Den Haag te blokkeren. en waren er verspreid over het centrum van de stad kleine demonstraties van andere actiegroepen. Daarbij zijn in totaal 200 mensen aangehouden. Meer dan 330.000 migranten hebben geen baan, terwijl ze wel kunnen en willen werken. Dat heeft de adviesraad Migratie uitgezocht. Doordat migranten onnodig thuis zitten, loopt de samenleving verschillende voordelen mis. Immigranten kunnen meer verdienen en beter integreren. Werkgevers kunnen personeelstekorten oplossen. En de Nederlandse samenleving zou minder geld kwijt zijn aan uitkeringen voor werklozen. Van de migranten uit Syrië worden de talenten het minst benut. Ruim de helft van die migranten werkt onnodig niet. Ook blijken vrouwen veel vaker thuis te zitten dan mannen. In het noordwesten van Colombia zijn zeker elf mensen om het leven gekomen door noodweer. Dinsdag was er door zware regenval een aardverschuiving ontstaan... waarbij tientallen huizen werden bedolven onder modder en puin. Reddingswerkers zijn nog altijd op zoek naar overlevenden. Mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden opgevangen in scholen en gemeenschapscentra. In Colombia komen regelmatig aardverschuivingen voor door zware buien tijdens het regenseizoen. Op de TT-kermis in Assen hebben twee kinderen een tijd lang vastgezeten in een attractie. Door een technisch mankement bleef het bakje van de katapult op 20 meter hoogte steken. De brandweer bracht de jongen en het meisje uiteindelijk met een hoogwerker veilig naar beneden. De TT-kermis in Assen wordt elk jaar gehouden tijdens de MotoGP op het TT-circuit. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien over het land, soms met onweer. Het koelt af naar 13 tot 19 graden. Ook in de ochtend kunnen buien vallen. Pas in de loop van de middag breekt de zon vaker door. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. kiss you stand. down the line. maar ik zou niet willen ruilen Want ik voel mijn pijn weer, ik pijn. en ik ijs weer Ijspegels langs mijn wangen En ik glijd weer, en dat heb hij weer Niks dan een hoop gezeik Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter, zand voor die of vol vrij als Rum drinken, denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis.